12 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Er dreigen 40% minder huizen gebouwd te worden als gevolg van de stikstofcrisis, schrijft minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen aan de Tweede Kamer. Daarmee dreigt de nieuwbouw van woningen nog verder terug te lopen dan al werd gevreesd. In de Nationale Woonagenda is vastgelegd dat er jaarlijks 75 woningen, 75.000 woningen bij moeten komen om aan de woningnood tegemoet te komen. Maar voor dit jaar en komend jaar blijft de teller waarschijnlijk op 47.000 steken, denkt de minister.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 Een man van 20 is door de rechtbank in Dordrecht veroordeeld tot 10 maanden cel en tbs... omdat hij zich online voordeed als modellenscout en daarmee een vrouw oplichtte. Hij benaderde haar onder een valse naam en vroeg om foto's te sturen. De man uit Berkel en Roderijs ontkent dat het om naaktfoto's ging. De nepscout is al eens eerder veroordeeld voor hetzelfde vergrijp. Het weer, opklaringen en vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of drie. Morgen nu en dan zon en, dan wordt het 9 graden. In het weekend verandert er weinig. Wel is er dan s'nachts kans op lichte vorst. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A1 Amsterdam richting Amersfoort...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 My crying and your lying and your constant denying. Yeah, I lived it till the moment you were ailing. Australië. En thank you for cheating on me. Ja, het is maar hoe je het van je afschrijft, hè. Ehm, ja, we hebben nog ruim een uur te gaan hier bij Nest voor Counter Radio. De show zit nog steeds bomvol, dus we gaan heel snel verder weer met muziek. We gaan weer bluegrass voor je draaien. De Paul Rambling Boys. Deze viermans bluegrass formaat won in 2018 een award voor nieuwe band dat jaar van de International Bluegrass Music Association. Dit is de Next Train Sound. as far as she goes, as long as get away from here. please get away from here. waren de Paul Rambling Boys en Next Train South. Als je denkt van, hey, Beatles muziek, die horen niet in de country muziek thuis. Nou, wel als het gecoverd wordt, want dit is namelijk het enigste nummer van Lennon McCartney... wat ooit de country hitlijsten in Amerika bereikte. Roseanne Cash zette het in 1989 op de plaat. Dit is I Don't Want To Spoil The Party. I would hate Rosé Cash. En als je goed naar de muziek luistert, dan herken je uiteraard de invloeden van haar vader Johnny Cash. I don't want to spoil the party. maar dat doet ze echt niet, want we zijn nog een tijdje bij je hier bij Nashville Country Radio. We gaan nu naar onze spiegelplaat. Henk de Graaf uit Nunspeet stuurde een e-mail naar info.nashvilleradio.nl Hij vroeg of wij een nummer van Joe Di Messina wilden draaien. Nou, dat wilden wij wel. En ehm, ja, daar had hij ook nog een leuke tegenhanger uh, voor uitgezocht. En dat is van de Nederlandse countryzangeres Marley Rose. In 1998 zette Jodie Messina het dus op de plaat en daarna Marley Rose in 2017. Niet schrikken, we gaan nog lang niet weg, maar dit is bye bye. Dit is de Nashville Spiegelplaat. You're Met nu country uit Nederland. Birds uit Nederland met Famous. In november, dus deze maand, gaan de dames op clubtour... en zullen dan onder andere in Paradiso Amsterdam en Tivoli Utrecht optreden. En ze hebben daar ook enkele ehm, ja, supporting acts bij. Dus gaat een heel leuk feestje worden, volgens mij. We gaan weer even naar de digitale brievenbus. Via info.nashvilleradio.nl kwam er e-mail uit Australië. Dit is de nieuwste single van Rory Ellis, Amerikanen uit Australië. Dit is Faden. Take me away from my senses. Please let me drift another mile. When it's time to return, please be waiting. Arms open wide with that smile. Right now, I see barbed wire fences I've gotta jump way too high. And I've caught my cuff once too often. those aparte stem heeft deze meneer. Rory Ellis uit Australië, Americana en Faden. Lotte Walda is ook een Nederlandse eh, zangeres. Zij maakt Roots Country. Ze komt uit Heerlen en begin 2020 komt er een nieuwe album uit... waar nu nog hard aan gewerkt wordt. Zij is ook een van de supporting acts die meegaan op de clubtour van de Bluebirds. Dus eh, als je haar ook nog een keer zou willen zien en de Bluebirds... sla je twee vliegen in één klap. Ga gewoon even googlen op social media, dan ga je daar vast in informatie over vinden. Ik zei het al, Lotte Walda en dit is Good Old Days. 10,000 years ago, when there was no telephone and all the folks were young. Everyone would get diseases, they would laugh away the seasons, making daisy chains. They didn't worry about the days that would come after this day, and even if it would be numb, they would be still. grateful. There was no pressure on the kids, they were all just living spirits. Picking up the groceries so that mom could cook them. What a wonderful time it was. know I wasn't there, but in my imagination it looked so serene. What a wonderful time it was. Call it a good old days. I know I wasn't there, but in my imagination it looked so serene. Just like the warmer days are welcome in the peace, People find their way in camps amongst the threes, and they would always help each other. There would be no other way to live. They were like birds living with the sun, flying away. When the days were too great wonderful time it was. Call it a good old day. I know I wasn't there, but in my imagination, it it's so sweet. What a wonderful time it was. Call it a good old day. And no, I wasn't there, but in my imagination, it looks so sweet. sweet, it looks so sweet. Dat is, eh, ja, hoe moet je zeggen, een beetje oldschool vibe. Roots muziek is natuurlijk sowieso heel oldschool. En eh, ja, een beetje niet denken van, hé, hey, er zit de kras op die plaat. Dat hoort gewoon in het nummer en ik vind het er ook wel bij passen. Lotte Walda was dat met Good Old Days. We doen weer even Bluegrass. Dit is Bluegrass Radio van Irene Kelly. always know what's on my mind Like you know just what I need to hear Daarin Daar gingen we naar terug met Lynn Anderson. Je hoort zo vaak op de radio Rose Garden voorbij komen. Maar deze dame heeft zoveel andere leuke en mooie nummers. Dat ik tijd vond om daar eens aandacht aan te besteden. Ik zei het al, 1974 kwam dit nummer. Dit was What a Man My Man Is. We gaan de laatste twee nummers van het Spotlight album draaien. Het album Illinois van Brad Eldridge. Je gaat achter elkaar luisteren naar If You Were My Girl en daarna Time Well Spent. Dit is het Nashville Spotlight album. You light up every street light. You stop every heart when you start that smile. But somehow you're still lonely. Oh, let me show you why you're the only one I wanna give my heart to. If you give me the chance. nothing wrong so proud and here we are strangers barefoot dancing on the bar the bottom of the bottle seems so far so come on let's dive back in cause I'm tired of working it's time to play where I stumbles, where I stay The palm tree shade makes a perfect tent And wasted time is time well spent <laughs> floating on the power <laughs> work and it's time to play. Where I stumble's where I stay. Palm tree shade makes a perfect tent. Wasted time is time well spent. You can get a little loud. Mix it up. And here we are. thinking it's time to play. Where I stumbles, where I stay. The palm tree shade makes a perfect tent. And wasted time, this time well spent. you gotta waste a little time in your life once in a while. Come on, everybody. Oh. I'm well love you till the day that I die. Tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? I caught you honky talking around with my best friend, and what I should have done was quit you way back then. I'm not so blind that I don't get sore when you come home feeling for the novel. My Baby Why van Palomino Road uit 1993. Een cover, want in 1955 werd het voor het eerst op de plaat gezet door niemand minder dan George Jones. We gaan naar België, dat doen we ook via de digitale brievenbus, want Ina Rose stuurde haar debuutsingle. Ze heet eigenlijk Ina van Rooij en ze kwam voor het eerst in Amerika in contact met country muziek. Haar grote voorbeelden zijn Dolly Parton, Alison Krauss en Ashley Monroe. Dit is dus haar debuutsingle Somebody Somewhere. I've been searching my whole life for a heart to call my heart. van Ina van Roei, oftewel Ina Rose Somebody Somewhere. En ik vind dat je heel duidelijk kunt horen dat een van haar grote voorbeelden Alison Krauss is. Want ik vind het er wel een beetje op lijken. Maar eh, ja, dan in een Ina-jasje, hè? Eh, Brooks and Dunn, daar gaan we nu naartoe. 1991, dit is Boot Scooting a Out in the country past the city limit sign Where there's a honky tonk near the county line joint starts jumping every night when the sun goes down. They got whiskey, women, music, and smoke. It's where all the cowboy folk go to boot scoot boogie. I got a good job, I work hard for my money. When it's quitting time, I hit the door running. looking at me. The dance floor's hopping and it's hotter than the 4th of July. Nashville Country Radio. Your weekly dose of country around the world. rays of golden sun I watch the moon lay on the fences Like that's where it was hung My blessings aren't in front of me It's not about the land I'll never beat the view From my front porch looking in There's a carrot top that can barely walk With a sippy cup of milk A little blue-eyed blonde with shoes on wrong Cause she likes to dress herself And the most beautiful girl Holding both of them the most is my front porch looking in. I've traveled here and everywhere, following my job. I've seen the paintings from the air, brushed by the hand of God. The mountains and the canyons reach from sea to shining sea but I can't wait to get back home to the one he made for me Cause anywhere I'll ever go and everywhere I've been Nothing takes my breath away Like my front porch looking in There's a carrot top that can barely walk With a sippy cup of milk A little blue-eyed blonde with shoes on wrong Cause she likes to dress herself And the most beautiful girl Holding both of them Yeah, the view I most is my front porch looking in. I see what beautiful is about when I'm looking in, not when I'm looking out. There's a carrot top that can barely walk with a sippy cup of milk. The little blue-eyed blonde with shoes on wrong Cause she likes to dress herself And the most beautiful girl Holding both of them Yeah, the view I love the most naar je zin hebt, gaat de tijd natuurlijk weer zo snel dat het alweer een einde is voor Nashville Country Radio. Maar niet getreurd, volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Maar voordat de show helemaal klaar is, krijg je natuurlijk nog wat muziek van ons. 2003, dit was Lone Star en My Front Porch Looking In. Daarna gaan we nog twee jaartjes verder, doen we in 2005 met Faith Hill en de Mississippi Girl.